Kees Groot met het NOS-journaal. Handmatig gedaan, dat heeft minister Plasterk besloten na berichten van RTL... over de kwetsbaarheid van de software van de kiesraad. De biljetten werden al met de hand geteld, maar bij het optellen van de totale... werd een computerprogramma gebruikt. Uit voorzorg wordt dat op 15 maart ook handmatig gedaan. De uitslag van de verkiezingen moet boven elke twijfel verheven zijn, vindt Plasterk. Rond het Malieveld in Den Haag is het na de betoging tegen het beleid van president Trump even onrustig geweest. Zo'n 200 linksextremistische activisten probeerden naar de Amerikaanse ambassade te lopen en daarbij een politieblokkade te doorbreken. Ze zijn tegengehouden door de mobiele eenheid. Die dreigde de activisten te arresteren als ze niet terug zouden gaan naar het Malieveld. Zo'n 80 taxichauffeurs hebben op Schiphol gedemonstreerd tegen het uitblijven van een verbod voor ronselaars. Het gaat om chauffeurs die fors betalen voor een vergunning om op de taxistandplaats klanten op te pikken. Ze blokkeerden de standplaats. Ze zijn boos dat ronselaars zonder vergunning nog steeds klanten oppikken op het plein voor Schiphol. De gemeente Haarlemmermeer wilde ronselaars verbieden, maar die spanden een kort geding aan tegen het verbod. En dat dient morgen. Steeds meer mensen belanden in het ziekenhuis door problemen na medicijngebruik. In vijf jaar tijd is het aantal mensen dat om die reden in het ziekenhuis wordt opgenomen... gestegen van 39.000 naar 49.000 per jaar. In veel gevallen was het te voorkomen geweest. Er is juist geïnvesteerd om het aantal ziekenhuisopnames terug te dringen. Volgens onderzoekers is de vergrijzing de belangrijkste oorzaak van de stijging. Het weer bewolkt en soms wat regen of motregen. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af tot een graad of 5. Morgen is het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 9 graden in het noordoosten en lokaal 13 graden in het zuiden. Vrijdag is het ook nog zacht. Het weekend verloopt wisselvallig. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. It started with a kiss. I could Jacques Jommans. En vanuit de CFM-studio in Zandvoort is dit weer eh, twee uur heerlijk. Oude muziek draaien en genieten. Eh, we begonnen met It Started With A Kiss. Een beetje romantisch, met eh, Hot Chocolate. wat gaan we nog meer doen vanavond? We draaien vrij veel heel oud Nederlands materiaal. En dan heb ik het over de Shoes, Q65 en uiteraard QB. <laughs> Die hoort er gewoon bij. We gaan nu verder met, hoe heet die jongens? Queen. Sorry, ik uh, bedoelde John Mayle en de Blues Breakers. dat, daar, uh, dat was Queen en de titel natuurlijk. Dat kan haast niet missen. Keep Yourself Alive. Uh, eh, CFM Zandvoort, mijn naam is Sjaak. En uh, Zandvoort is nog steeds de plaats waar de stuk over straat loopt. En wij hebben geen Kronenburgpark. Park. als ik jou zie, s'avonds thank you Erin volgens eh, Frank Boeien met Zwart-Wit. Nee, Kronenburg Park natuurlijk, want daar maakte ik nog een opmerking over. En eh, daarna hoorde je Focus met Hocus Pocus. En dit was natuurlijk Rob Hoeken, onovertroffen met Marjo. Ik ga nou een eh, plaat draaien. Een plaat draaien moet mij <laughs> Dat doe ik thuis. Hier draai ik muziek. En moet ik alleen even kijken of ik het kan vinden. Ja. Speciaal voor Maart, die ook nu zit te luisteren. Daar ergens in eh, nieuw of Balkbrug, ik weet het niet. Deze is voor jou.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 town coat kept playing the song. The bidding grew tense, each bid more and more till a 5,000 figure rang out from the floor. The man in the tone coat just sat there and stared, playing that song as if no one were there. Oh, the days long ago when the crowds came around to hear the piano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 sloot. Let me once Now Summer time. summer time. summer time. summer time. summer time. Beginns met Sunny Afternoon. En daarvoor de Mark Clark Band met uh, eh, Worn Down Piano. We gaan eh, een nummer draaien van een, uh, ja, moet zeggen, een Oostenrijks wanhoopskind. Dat was hij in leven. ooit had hij een wereldgrote hit met Rock Me Amadeus. Geproduceerd door Bolland de Bolland. ooit is hij door Bolland de Bolland de studio uitgegooid. Omdat hij zo eigenwijs en eigen gereid was dat hij niet met hem te werken was. En tenslotte ging hij eh, met zijn motor en al de berg af. En dat was het einde van Valko. Dat is al jaren geleden, maar in Oostenrijk is hij nog steeds heilig. Een van zijn mooiste nummers die hij ooit heeft gemaakt is Genie. Het verhaal over een pedofiel die een eh, meisje meeneemt het bos in. Fantastisch weergegeven.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 Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir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 To the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.